Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A6 Lelystad richting Muiden... bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 5.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 Mensen met een pensioen van ambtenarenfonds ABP en de metaalfondsen PME en PMT krijgen volgend jaar de inflatie niet gecompenseerd. De dekkingsgraad van deze grote fondsen is te laag en dat komt vooral door de lagere rekenrente. En ook andere pensioenfondsen hebben daar last van. De kans lijkt klein dat zij de pensioenen wel laten stijgen. De vertrokken topman van KLM, Camille Eurlings, kijkt met een positief gevoel terug op zijn tijd bij de luchtvaartmaatschappij. KLM is en blijft een fantastisch bedrijf, laat Eurlings weten in een korte persverklaring. Gisteravond maakte KLM bekend dat Eurlings per direct plaats maakt voor de tweede man in het bedrijf. Een week geleden zei Eurlings in een interview nog dat een vertrek niet aan de orde was. Een aantal republikeinse congresleden in de Verenigde Staten wil dat reizigers uit ebola-landen voorlopig niet worden toegelaten. Ze vinden de controles op de luchthavens niet voldoende. De eerste besmetting met ebola in de VS werd vastgesteld bij een reiziger uit Liberia. Twee mensen die hem verpleegden raakten ook besmet. Vijf mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen liggen nog in het ziekenhuis. Het heeft de burgemeester Gerritsen gisteravond gezegd op een raadsvergadering. Op 28 september reed een monstertruck het publiek in. Hierbij vielen drie doden, 28 mensen moesten naar het ziekenhuis. In Museum Katharijnenconvent in Utrecht is vanaf vandaag een uniek beeld te zien van de Bijbelse figuur Petrus. Het museum kocht het beeld kort geleden in Londen voor 400.000 euro. De sculptuur van de apostel Petrus is aan het begin van de 15e eeuw gemaakt. Waarschijnlijk komt het beeld uit een Franse abdij die in 1800 werd afgebroken. Het weer, het is bewolkt en er zijn perioden met regen. In de loop van de ochtend trekt de regen via het noordoosten weg. Daarna zijn er op